1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Er komt een oriënterend onderzoek naar mogelijk strafbaar handelen... van twee voormalig hoofdofficieren van het Openbaar Ministerie. Daarnaast wil het college van procureurs-generaal de twee ontslaan, meldt het OM. De hoofdofficieren Mark van Nimwegen van het parket Rotterdam... en Marianne Bloos van het functioneel parket... hadden een relatie met elkaar, maar verzwegen die jarenlang. Mogelijk hebben ze hun dienstauto's gebruikt om met elkaar af te spreken. Ook hun vliegreizen op kosten van het OM worden geanalyseerd. De man die gisteren in Frankfurt op het Centraal Station... een vrouw en haar achtjarige zoon onder een trein duwde... woont in Zwitserland. De 40-jarige man van Eritrese afkomst had daar een verblijfsvergunning... meldt de politie. Volgens de krant, de Frankfurter Algemeine... is de man getrouwd en vader van drie kinderen. Waarom hij gisteren de moeder en haar zoon van het perron duwde... is niet duidelijk. Het achtjarige jongetje overleefde het niet. Hij werd door de binnenkomende trein overreden. Zijn moeder wist zich nog net in veiligheid te brengen. Duizenden gevangenen in Marokko hebben gratie gekregen. Koning Marokko VI deed dat ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum als vorst. De gevangenisstraffen van bijna 5000 mensen zijn kwijtgescholden. Onder hen zijn ook mensen die zijn aangehouden bij de protesten in het Rifgebied. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt... voor betrokkenheid bij de diefstal van de dagopbrengst... van het Zeeuwse muziekfestival Harieps. De buit, naar schatting een half miljoen euro, is nog spoorloos. De verdachte is een man van 22 uit Goes. Eerder werd al een 20-jarige vrouw aangehouden. De overval was in mei in het huis van een van de organisatoren van het festival. Nog geen kwartier eerder was daar de contante dagopbrengst naartoe gebracht. Het bedrag was zo hoog omdat er door een storing niet gepind kon worden op het festivalterrein. Het weer is flink zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken... en die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het is zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanaf morgen dan minder warm, met elke dag kans op een bui...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 Tussen de knopen de Beverwijk en Rotterpolderplein een uur vertraging. De rechte reishok is dicht. Daardoor ook meer verkeer via de A22 van Beverwijk naar Velzen. Een half uur vertraging tussen, knopen, tussen Beverwijk en het knopen Velzen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik keek nog even om, halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. brak mijn hart dat ik moest vertellen Dat haar papi rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Rijntje verder rende zij weer achter mij Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel Nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug.